als ik coupletten, men zingt vaak op ons inzet. Het klinkt geks, u doet het best, niet op de tekst te letten. Het is dus kunst, alleen maar zo'n kleintje, ik zing het ook voor een schijntje. Toch raak ik zo waar de juiste snaar, luister maar naar het refreintje. Tipi tipi tin, tipitin, tipitipiton, tipiton. wat een lekker liedje, aardig melodietje waar je van geniet. Pom, pom, pom, tipitipitin, tipitin, tipitipiton, tipiton. Allemaal dingen kan je erop zingen, is die goed of niet? Pom, pom, pom, tipitipitin, tipitin, tipitipiton, tipiton. wat een lekker liedje, aardig melodietje waar je van geniet. Pom, pom, pom, tipitipitin, tipitin, tipitipiton, tipiton. Allemaal dingen kan je erop zingen, is die goed of niet? Pom, pom, pom. barbier die scheerde mijn baard af terwijl hij een dat had. Hij sneed me op slagen, maar hij zei, ach, geloof mijn pacht, dat mag dat. Ik loop hier toen naar een kapel en liet toen mijn wond herstellen. De dokter, o oh heren, sneed me toen weer, kan je nog meer vertellen? Typik, typik in, typik in, om, typik tom. Wat een lekker liedje, aardig melodietje waar je van geniet. Pom, pom, pom, typik, typik in, typik in, om, typik tom. Allemaal dingen kan je erop zingen, is die goed of niet? Pom, pom, typik, typik in, typik in, om, typik tom. Wat een lekker liedje, aardig melodietje waar je van geniet. Pom, pom, pom, typik, typik in, typik in, om, typik tom. Allemaal dingen kan je erop zingen, is die goed of niet? Pom, pom, pom. Ik had chance vrouwtje in Brussel. Ze heette Margrethe zo, Ze husselde echt, kuste niet slecht, maar recht gezegd een puzzel. Ze zei van u kan ik houden, wanneer gaan we samen trouwen? Ik zei op die vraag, ik kan vandaag datum zo vaak onthouden. Tipitipitin, tipitin, tipitipiton, tipiton. Wat een lekker liedje, aardig melodietje waar je van geniet. Pom, pom, pom, tipitipitin, tipitin, tipitipiton, tipiton. Allemaal dingen kan je erop zingen, niet het goed of niet? Pom, pom, pom.